In januari moeten besprekingen op gang komen tussen de Syrische regering en de oppositie... over een overgangsregering en verkiezingen. Er komt een einde aan het Amerikaanse verbod op de export van ruwe olie... Het Amerikaanse congres heeft daarmee ingestemd. Het verbod werd ingesteld na de oliecrisis begin jaren 70. Het congres maakte zich zorgen over de afhankelijkheid van de VS van geïmporteerde olie. CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg wil ook voorzitter worden van de Tweede Kamer. Vorig weekend legde Anouska van Miltenburg die functie neer vanwege haar rol in de Teven-deal. Gisteren stelde Khadija Ariep van de PvdA zich al kandidaat. De Tweede Kamer kiest de nieuwe voorzitter na het kerstreces. In Heerlen zijn Giel Beder, Paul Rabbering en Domien Verschuren... door zangeres James Morrison opgesloten in het huis. En daarmee is het startsein gegeven voor de jaarlijkse benefietactie Serious Request van NPO 3FM. Volgende week donderdag op kerstavond wordt de actie afgesloten. De DJs zamelen samen geld in voor kinderen in oorlogsgebieden. FC Twente lijkt voorlopig gered. De gemeenteraad van Enschede gaat ermee akkoord dat de gemeente zich garant stelt voor 32 miljoen euro, zoals het college had voorgesteld. Afgesproken is dat de club zijn stadion overdraagt aan een stichting. Als FC Twente alsnog failliet gaat, wordt de gemeente eigenaar van het stadion. De Nederlandse handbalsters hebben de finale van het WK bereikt. En dat is voor het eerst in de geschiedenis. De vrouwen wonnen in Denemarken met 30-25 van Polen. De finale is zondag tegen de winnaar van de wedstrijd Noorwegen-Roemenië. Het weer bewolkt maar droog, vannacht een graad of 9. Morgen wisselend bewolkt en alleen in het westen lokaal een spatje regen.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 Cause I love it how you drop it, drop it, drop it. Wens jullie allemaal fijne dagen.